De jaarwisseling is op een aantal plaatsen met incidenten verlopen. In Den Haag werd de ME ingezet nadat agenten met vuurwerk werden bekogeld. In Spijkenisse bij Rotterdam vond de politie een zware mortierbom. De politie hield twee mannen aan en vond in een huis nog eens 200 kilo illegaal vuurwerk. In de stad Groningen liep een man zwaar letsel op aan zijn hand door vuurwerk. In Arnhem raakten een aantal mensen gewond toen het balkon waarop ze stonden het begaf. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tijdens de jaarwisseling acht vuurwerkslachtoffers behandeld. Zes van hen hebben blijvend letsel, zoals verminderd zicht of blindheid. Geen van hen droeg een vuurwerkbril. Het aantal kan nog oplopen, omdat ook in andere ziekenhuizen mensen met oogletsel binnenkwamen. Bij een brand in een appartementencomplex in Buren is een bewoner om het leven gekomen. De brand brak even voor zes uur uit. In de appartementen wonen mensen met een beperking. Het complex werd ontruimd. De brandweer van Buren kreeg assistentie uit Tiel, Geldermalsen, Beuzigem en Culemborg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nederland zit vanaf vandaag in de VN-veiligheidsraad. De Nederlandse regering wil zich vooral richten op VN-missies, gerechtigheid en klimaatverandering. Ons land bezet de zetel voor één jaar. De termijn van twee jaar wordt gedeeld met Italië. Noord-Korea kan het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken met zijn kernwapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei ook dat de knop voor de kernwapens klaar staat op zijn bureau. Kim benadrukte dat hij de wapens alleen inzet als de veiligheid van Noord-Korea in het geding is. Verder kondigde hij aan dat zijn land zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Het weer, eerst geregeld zon en enkele buien. In de namiddag meer bewolking en in het zuiden en oosten regen.